Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een flat in Amsterdam-Nieuw-West is een dode gevallen. De brand ontstond rond 7 uur vanavond. Toen de brand geblust was, werd het lichaam in de woning gevonden. De politie doet onderzoek naar mogelijk strafbare feiten. De brand ontstond in de woning op de derde etage. Toen de brandalarm afging, vluchtte iemand uit een andere woning zo snel mogelijk. En diegene liet daarbij een pan op het vuur staan, waardoor nog een brand ontstond. Ongeveer 100 woningen werden ontruimd. Een deel van de bewoners mag terug naar huis voor de rest wordt opvang geregeld. Een bemanningslid van het Nederlandse vrachtschip Minerva Gracht is vandaag overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens de aanval van de Houthis vorige week. Dat maakt de rederij van het vrachtschip bekend. Het gaat om een bemanningslid met de Filipijnse nationaliteit. Giselle Pellicot is afgelopen dag opnieuw in de rechtbank verschenen... in een hoger beroep in haar verkrachtingszaak. Een van de 51 mannen die haar verkrachtte terwijl ze gedrogeerd was... vecht zijn straf aan. Hij zegt dat het nooit de bedoeling was om haar te verkrachten. Giselle Pellicot werd afgelopen dag met applaus ontvangen bij de rechtbank. Om het stroomverbruik van consumenten beter over de dag te spreiden... wil minister Hermans van Klimaat met vier verschillende tarieven gaan werken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het stroomnet kan de piekdrukte anders niet meer aan, is de verwachting. Een plan is om de vier tarieven in 2028 in te voeren. Welk tarief wanneer zal gelden is nog niet duidelijk. Maar het is aannemelijk dat er twee duurdere blokken komen voor de drukke ochtend en avond... en twee goedkopere blokken voor overdag en s'nachts. nachts. Vooral elektrische auto's zorgen voor piekdrukte op het stroomnet. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13.